De tram kwam uit de richting van Nieuwegein en reed vol in op de bus die net aan het oversteken was. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Alle zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert volgens de Utrechtse politie in levensgevaar. De Franse Senaat steunt het verbod op gezichtsbedekkende kleding als boerka's en niqabs. Een overweldigende meerderheid stemde voor het wetsvoorstel van de regering Sarkozy. Eerder keurde de Franse Tweede Kamer het voorstel al goed. President Sarkozy zegt dat het verbod is bedoeld om moslimvrouwen te beschermen. Na invoering kan hun familie niet verplicht het gezicht te bedekken als ze de straat op gaan, zegt hij. Nu de Senaat het voorstel heeft goedgekeurd, kan alleen het Franse Hoge Rechtshof het voorstel nog tegenhouden. Op Aruba is commotie ontstaan nadat de politie een arrestant in de kofferbak van de politieauto naar het bureau had gebracht. Het Openbaar Ministerie noemt het mensonterend en apert onrechtmatig. De procureur-generaal van Aruba zegt dat het niet de eerste keer is dat arrestanten in de kofferbak worden afgevoerd. Hij neemt maatregelen als het nog eens gebeurt. Foto's van het ongebruikelijke vervoer stonden in lokale kranten. Via internet en op de radio hebben veel mensen verontwaardigd gereageerd. Nederland geeft VOC-schatten terug aan Australië. Het zijn zilveren munten en andere voorwerpen uit de wrakken van vier VOC-schepen die voor de kust van Australië vergingen. Een van de schepen is de beroemde Batavia. De collectie werd in 1972 verdeeld, maar Nederland en Australië vinden dat nu achterhaald. Een archeologische collectie heeft meer waarde als alle stukken bij elkaar en in de buurt van de vindplaats worden bewaard, is de gedachte. Het weer. Vanavond ook in het zuiden en oosten regen.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 Ditmaal dus Jerry Mulliken met zijn loodzware sax, Met een door hem zelf gecomponeerd nummer voor de film I Want To Live met Susan Hayward in de hoofdrol. Het nummer heette Nightwatch. De piano is aan de beurt. Een van de meest gebruikte instrumenten in de jazz. Vandaag bespeeld door Ahmad Jamal, al meer dan 50 jaar leidinggevend in kleine jazzcombo's. We horen hem in een bekende jazzstandard, Set and Doll, van Duke Ellington en Billy Strayhorn. Aan het begin is het net alsof Jamal al aan het eind van zijn nummer is. En dan duurt het nog vier minuten. Ahmad Jamal met Set and Doll. Natuurlijk ontbreekt hij niet, mijn lievelingsinstrument de trombone. Ditmaal bespeeld door Vic Dickinson, een zeer gedistingeerd heer... die leefde van 1906 tot 1984 en een grote solorol heeft gespeeld in bands van Count Basie, Sidney Bechet en Earl Hines. Hier speelde hij een mooie openingssolo bij de band van clarinetist Edmund Hall. En het was een eigen compositie, Uptown Café Blues. Ook de menselijke stem hoort tot het instrumentarium van de jazz. De bariton en de close harmony hebben we al gehad. En voor de sopraan koos ik iemand uit die helaas in 1996 al is overleden, maar met die stem ik een aantal luisteraars zeker een plezier zal doen. Pas na haar dood brak zij door. Het glasheldere geluid van Eva Cassidy in Cheek to Cheek. Let's give a big blues alley welcome to Miss Eva Cassidy. Duke Ellington in 1939 de 18-jarige Jimmy Blanton op de dubbele bas zag en hoorde spelen, was hij meteen verkocht en hij eh, nam de jongeling meteen in zijn band op. Helaas heeft die combinatie die fantastische opname heeft opgeleverd niet lang geduurd, want twee jaar later overleed Jimmy Blanton aan TBC. Maar zijn spel is van grote invloed geweest op vele opvolgers hoorde hij hem met Duke Ellington in de Mr. GB Blues. Zo af en toe duikt er ook een accordeon op in de jazz. Zoals de Fransman Richard Galliano, die, het spel, die via het spel van de trompetist Clifford Brown werd geraakt door deze muziekvorm. Richard Galliano met You Must Believe in Spring. De sopraansaxofoon hadden we nog niet gehad. En dan kom je bijna altijd terecht bij de oude meester op dit instrument, Sidney Bechet. Over zijn geboortejaar verschillen de meningen. Of het nou 1887 of 1891 was, of misschien toch wel 1897. Maar zijn sterfjaar staat wel vast, want na zijn dood in 1959 werd er vol lof geschreven over deze grote sopraanspeler en componist. We hoorden hem hier echter in een werkje van Cole Porter. Love for Sale. De sopraan hebben we gehad en de alt sax ook, maar we missen nog de menselijke alt. Daarvoor heb ik uitgekozen Deborah Carter. Want vanmiddag om half drie in gebouw De Krocht eh, wordt weer de jazztempel van Zandvoort in gebruik genomen. Het nieuwe seizoen van de stichting Jazz in Zandvoort. En het eerste concert belooft alweer een voltreffer te worden, want het trio van Johan Clement begeleidt zangeres Deborah Carter. Geboren in Amerika, opgegroeid in Japan, met tegenwoordig Amsterdamse. Maar ze is over de hele wereld opgetreden, met trio's, combo's en grote orkesten. En vandaag dus in de grocht met het trio Johan Clement. Ik heb haar cd-doosje meegenomen, maar helaas zit het cd nog in mijn computer. Dus ik kan haar niet laten horen. Maar ik heb wel een andere alt bij me. De Engelse actrice en zangeres Cleo Lane. Begeleid door de in 2002 overleden acteur en jazzpianist Dudley Moore zingt zij I'll Be Around. Maar wil je een andere alt horen, een hele mooie, dan vanmiddag na de krocht. matter how you treat me now, I'll be around from now on. Your latest love never loved. Dat waren twee vliegen in één klap. De gitaar in de jazz samen met het Hammond B3-orgel in Lullaby of the Leaves. De gitarist was Grant Green, een van de helden van de jazzgitaar... die tijdens de bebop-periode ervoor zorgde dat de gitaar terugkeerde als solo-instrument. Hij was een alleskunner die helaas de drugs een te grote invloed op zijn bestaan liet hebben. Hij trad vooral op in eh, trio's met, met orgel Onder andere heel vaak met, Johnny, eh, sorry, met Jimmy Smith. En die was dan ook hier de andere solist. We hebben al veel instrumenten gehad, maar nog niet de tenoren. Eerst maar de zingende tenor. Daarvoor koos ik uit de inmiddels 31-jarige Canadese zanger Matt Dusk. Learning the Blues. The tables are empty, a dance floor's deserted.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 you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. And that's when you don't sleep. The whole night you're crying. Well, you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor at your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. You feel your heart break, you're learning the blues. dat was mijn gekozen tenorsaxofonist. Sonny Rollins, met zijn robuuste geluid speelde hij Why Don't. In totaal passeerden 24 soort instrumenten en stemmen vanmorgen de revue. als je dat allemaal samenvoegt, krijg je een big band zoals ongeveer The Airman of Note. Dan laat die nou toevallig ook nog